Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk stellen voor dat er in Oekraïne... een beperkte wapenstilstand van een maand komt. Dat schrijft de Franse krant Le Figaro op basis van een interview met de Franse president Macron. Het zou gaan om een bestand voor de lucht, zee en de energieinfrastructuur. De gevechten op land zouden wel doorgaan. De Britse premier Starmer en Macron willen met verschillende NAVO-landen Oekraïne beschermen als er een bestand komt. Maar volgens Macron zullen Europese militairen pas bij een tweede fase op Oekraïns grondgebied actief worden. De Oekraïense president Zelensky zegt er vertrouwen in te hebben dat de relatie met de Verenigde Staten weer hersteld kan worden. Bij de uitreiking van de Oscars heeft Kieran Culkin de prijs voor beste mannelijke bijrol in de wacht gesleept voor de film A Real Pain. Zijn winst was niet heel verrassend, want hij sleepte dit awardseizoen al meerdere prijzen in de wacht. De film Flow won de prijs voor beste animatiefilm... en maakt ook nog kans op een Oscar voor beste internationale film. In de categorie beste korte animatiefilm... greep de Nederlandse film Wonder to Wonder naast de Oscar. De prijs ging naar de Iraanse film Shadow of the Cypress. Berichten-app Signal zal nooit gegevens van gebruikers delen of verkopen. Dat zegt de topvrouw van de berichtendienst tegen Nieuwsuur. Het gebruik van de app groeit hard... nu veel mensen een alternatief zoeken voor de apps van techgiganten... die zich openlijk achter president Trump hebben geschaard. Signal verzamelt geen metadata als profielfoto's of informatie over je locatie en je contacten, zoals bijvoorbeeld WhatsApp. Signal staat al weken in de top 3 van meest gedownloade apps. Het weer, het is helder. In het hele land gaat het enkele graden vriezen. Er kan ook mist of nevel ontstaan. Komende dag begint op veel plaatsen grijs.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 She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you'll always be my friend, sweet darling. What does she pretend? just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. you'll always be my friend, sweet darling.